Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse Queen Elizabeth is overleden. The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. Eerder op de dag werd duidelijk dat de koningin door artsen in de gaten werd gehouden... omdat haar gezondheid achteruit ging. De queen is in haar vakantieverblijf in Schotland... in bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen overleden. De Britse koningin zat sinds 1952 op de troon. En daarmee was ze de op één na langst regerende vorst in Europa. Alleen de Franse Lodewijk XIV, de zonnekoning, hield het iets langer vol. Koningin Elizabeth zat meer dan 70 jaar op de troon en ze was 96 jaar. Honderdduizenden mensen dreigen komende winter te worden afgesloten van gas en stroom... omdat ze hun rekeningen niet kunnen betalen. Daarvoor waarschuwen gas- en elektriciteitsbedrijven. Netbeheerder Nederland wil dat politiek en energiebedrijven afspraken maken... om massale afsluitingen te voorkomen. In de haven van Moerdijk in Brabant is tijdens de zoektocht naar een vermiste matroos... een lichaam gevonden. De politie zegt dat het waarschijnlijk het lichaam van de vermiste man is. De matroos verbleef op een schip dat in de haven ligt... en was sinds gisteravond niet meer gezien. En de nieuwe booster rond tegen corona gaat nu echt van start. Vanaf dinsdag krijgen mensen met een kwetsbare gezondheid en mensen in de zorg een uitnodiging. De week erna kunnen ze dan op afspraak terecht bij een GGD. Daarna is iedereen vanaf 12 jaar aan de beurt. Het weer. Vanuit het zuiden trekt er regen over. Er is ook kans op onweer vanavond. Vannacht is het een graad of 13. Morgen is er weer regen, kans op onweer en 19 of 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op met de avondspits in onze regio. De A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht, daar moet je nog wat geduld hebben bij de Leidse Rijntunnel. Kwartiertje vertraging. De A4 is weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Nog wel 10 minuten vertraging. En er staat een te hoge vrachtwagen voor de Koentunnel vanuit knooppunt De Nieuwe Meer naar knooppunt Koenplein heb je daar last van.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 No, I'm not eligible. Not white, not eligible. No, I'm not eligible. Not right, not eligible. No, I'm not eligible. I am that extra, that feature, that one line, that punchline, that bit part, that shit part. Roll around in that dirt part, that shameless, that fearless. Resistance determines, knocking on your door, you're not home. Break the wall, that top line, that top side. Number one on the call sheet side, that top part, that tip part. Roll around in the dirt, I do the work right. Treat you right like I wanted to be treated. We all die. I let you talk, I let you laugh. Too much talk until we laugh. Like a man, like a woman. like I wanted to be treated, we all die. En dat was hem, helemaal. Dit was Jason Gwen met Illegible. Ehm, en inmiddels heeft eh, Jason ook zich een beetje warm eh, lopen draaien met, eh, met alles en nog wat. nou ja, we gaan straks over onder andere jouw muziek praten. Ja. Want daar zit natuurlijk ook nog een, een belangrijke boodschap in. absoluut. Ja. Het is dus niet alleen maar even lekker gas geven met eh, de snelheid eh, waar de muziek eh, mee gemaakt wordt. Maar ook inhoudelijk mensen gaat het dus ook ergens over. Zeker. En ook wel het zingen ook nog, hè? Ja. Live zingen met altijd gedanst moet ik ook nog ja, ook, dat trainen. ja. Want ik ben natuurlijk soms ook echt kapot als ik in zo'n hele set speel. Ja. Ehm, waar haal je die energie vandaan? Nou ja, ik heb gelukkig een band. Vanaf dit seizoen heet Too Much, de band. Ja. En uh, eh, het wordt steeds ah, eh, ja, eh, verwisseld met verschillende dansers. Ja. En we zijn nu ongeveer op, ehm, ja, op vijf nu. Dus het is wel tof om steeds die dansers weer tegen te komen. Mhm. En ze worden ook echt bandleden Dus het voelt niet alleen meer als... Ehm, ik ga solo met dansers. Maar het voelt ook echt als we hebben een show samen. En mhm. hopelijk kunnen ze straks ook zingen. Of willen ze ook zingen. En dan kunnen we ook dubbelen mijn droom is eigenlijk een beetje zoals een pussycat doll zijn. Maar ik ben gewoon een dude met een pik en ballen die Nico Scherzinger wilt zijn. <laughs> Dus het is echt een beetje fucking stupid ook. Ja. Maar muzikaal, Too Much, eh, gaat voor mij over finding the beauty in everything that we find too much. Ja. Eh, en dan begin ik, probeer ik bij mezelf iets te beginnen over mijn lijf. Ja. Ehm, maar het is voor mij too much is ook bijvoorbeeld in het leven hoe de deviation is in de wereld. Ja. Hoe het geld is verdeeld, maar ook vooral hoe nieuws is verdeeld. Ehm. Interessant, want dat eh, laatste, daar stoor ik mij soms ook nog wel eens een klein beetje aan. Het, eh, het verhaal nieuws. Wij zijn niet geboren met HIV of AIDS. Snap nou? dus nee. man is natuurlijk, daar is natuurlijk echt wel een, een ding overheen geweest en nog steeds. Ik vind dat heel, weet je, echt zo'n soort van hashtag MeToo mm. girl movement. I understand that. We share mm. that. Mm. hashtag us too. Mm. Oké. Okay. So that's maybe for me too much. Ja, maar goed. Ehm, ik heb het over, even over het andere verhaal van het nieuws. Eh, dat we dus ehm, soms nog wel eens dingen voorgeschoteld krijgen... en dat we daar ons in mee laten slepen in het hele verhaal. En daar eh, stoor ik mij dan wel eens aan. Want ik denk dat je op een gegeven moment ook best eh, je kan afvragen... hallo, het hoeft niet hoor. Je, je, je kan je er ook een beetje van distancieren in dat, dat opzicht. maar ik denk dat het heel lastig te bespreken is... als hmm. het gaat om kindeducatie. Want ik ben bijvoorbeeld een Vietnamese jongen... die hier op mijn vijfde aan is gekomen in Nederland. Mhm. Tenminste, dit is een verhaal dat ik gehoord heb. Mhm. En eigenlijk in mijn bewustzijn is het pas vanaf mijn twaalfde of zo... dat ik echt weet van, oh ja, toen ging ik naar die middelbare school. En toen, eh, sorry hè, Sofie, ik, kijk zo naar voren omdat de camera... <laughs> ja. Dus ik praat ja, tegen je, maar dan... Trek de microfoon er maar een beetje bij hoor, eh, Sofie. Want eh, dan eh, kun je eventueel ook nog heel wat vragen stellen. Ik vind het super interessant, ja. ja. Er zit wel iets bij, bij je wang aan de andere kant. andere kant, andere kant. Ja, ja, ja, bijna weg. Ja, oké. <laughs> Goed. <laughs> dus ja... Maar, maar dat je zo eigenlijk vanaf je twaalfde... Ja, dat ik we het onthaal. Mm Maar voor mij is die kindeducatie natuurlijk heel... Schort het aan? Het leert niet alleen maar een taal. Hollands, Nederlands. Eh, Vlaams. Ja. Maar het leert ook een, een systeem. En, en als je dat zeg maar niet al vanaf... Heel veel kinderen zijn heel slim, die zien dat al vanaf kleins. Maar ik ben zo naïef als ik weet niet wat. Ik neem alles aan zoals het is. Ja. Dus dan is het leven een hele andere systeem misschien. Ja. Snap je mij, Sophie? Eh, ja, Sophie. Ik zit even over of na het Sophie, ja. Nee, nee, het is Sophie. <laughs> ja. Ik zit er even over na te denken. Want je hebt het over, eh, over dingen die je meekrijgt... over hoe de wereld in elkaar zit en hoe, hoe scheef dingen zijn. En dat je dat pas doorkreeg toen je twaalf was. Is dat wat je zegt? Nee, eigenlijk pas vanaf mijn twaalfde onthield ik eigenlijk pas weer ehm, fysieke memories. Ah, Van, oh ja, eh, dit deed ik, daar liep ik heen, dat soort dingen. Ja, ja, ja, ja. ja Daarvoor is het eigenlijk best wel een soort van een upbringing gewoon. Een soort van, een soort kinderspeeltuin, weet je wel. Om ja, je gaat mee in het systeem. te spelen. Ja, ja, ja. En... Um, ja, maar het gaat voor mij om de educatie. We krijgen aan, aan te leren de Amerikaanse droom. Eh, Afrika lijkt nog steeds aan aids. Maar ja, aids betekent, weet je wel, vaak in het nieuws, ja, seks eh, en aids. Maar aids is natuurlijk ook gewoon hulp. Dus eh, Afrika leidt aan hulp. Maar Afrika heeft natuurlijk een totaal andere cultuur. Congo is bijvoorbeeld totaal anders dan Zuid-Afrika. Dus voor mij is het, ja... Ja, Sofia, mij, Sophia, qua uh, kindseducatie? Ik ah, denk, dat het wel, ja, ik denk dat het heel lastig is omdat niet alleen kinderen, maar ook oudere mensen zo ehm, vastzitten in, in, eh, in, in dat hele westerse beeld. Weet je, zijn, mensen hier zijn natuurlijk gewoon heel erg beperkt eigenlijk. Ze hebben een heel beperkte blik. Ik denk dat dat een heel groot probleem is. Mm, ja, daar eh, kan ik eigenlijk ook eh, wel iets in meegaan in dat verhaal wat jij zegt. Veel te beperkt en misschien, ik zou, ik zou bijna het woord bekrompen soms willen gebruiken in dat opzicht. Ja. Want dat daar schort het eh, in mijn opzicht ook eh, best ja, wel Ja, je krijgt helemaal niks Weinig open-minded. Ja, van, van hoe andere culturen in elkaar zitten. Dat hmm. is gewoon nauwelijks het geval. Nou, ik denk dat Jason dat bedoelt met het verhaal kindeducatie. Dat je dus eigenlijk in dat opzicht beter eh, kinderen ook open-minded... Absoluut. Tegen de wereld aan kan laten kijken. Want ik ben ervan overtuigd dat de wereld daar alleen maar ja. beter en vrolijker. Maar heel veel mensen zijn heel erg bang voor de ander. Ja, nou ja, dat is het dus ook. Nee, maar voor mij is dat ook een beetje de verschillende onderwerpen... waar ik zeg maar, met too much aan wil haken, zeg maar. ja. Het is niet alleen maar body ehm, vulnerability of, uh, weet je wel... Eh, injectie-naaltheorie die we aangeleerd krijgen sinds klein, kindeducatie. Mm. Eh, maar het ook betekent too much alles wat, wat lelijk is om het gewoon mooi te vinden. Hmm. Mm. En dan moet ik, begin ik bij mezelf. en, en eh, ja, vaak heeft dat ook een soort van mensenallergie heb ik. Eh, mensenallergie? Ja. Verklaar je nader. Nee, nou ik hou van mensen, maar ik ben ook vaak gewoon heel moe om te socializen. Ja. Mhm. Dus als ik vaak uitga bijvoorbeeld, dan, dan, dan lijkt het van... wat is die gast fucking ehm, alleen. Ja, ja. Eh, maar het is soms ook gewoon, ja, ehm, I don't know, it, it, takes energy to be able to communicate proper mm -hmm. and even to have a proper conversation. Ja. And maybe it's in de vriendschappen dat, dat je meer de ja, misschien heb ik even geen vrienden in mijn leven, jongens. Hmm. Niet? Denk het. Maar dat je gewoon even die heerlijke, die, die, die vrije eh, gesprekken kan hebben... zonder dat het weer gedeeld wordt in een publiek Want alles wat ik zeg is natuurlijk... Weet je wel, eh, ik mag geen neger zeggen. Want negerzoenen zijn er niet meer. Nee. Dus eh, snap je mij? Dat, hebben, dat, punt hebben we op de dinsdagochtend wel eens aangeroerd. In de kant nog wel zo. Dus dat is niet helemaal vreemd dat je dit aanroert. wij vinden dat, dat je soms ook ja, eh, dat het wel eens overdreven is eh, in, in dat opzicht. Hè? En uh, eh, dat het wel eens te ver doorschiet in dat opzicht. Maar bedoel, denk ook dat je in een publieke ruimte bent... dat je daar heel erg moet nadenken over hoe je communiceert... Nou ja, hoe dat, je is het, in dat het is het, bent. Denk ik. Hoe is dat voor jou, Sofia? Want je maakt natuurlijk ook muziek. Ik heb helaas nog niet... Nou, ik heb wel je Instagram bekeken... nog niet je, naar je muziek geluisterd. Ehm, waar, waar gaan jouw muziek voornamelijk om? Of misschien deze album? Nou, eigenlijk is daar wel een goede aansluiting bij jou, denk ik. Eh, namelijk dat, eh, dat ik het ook vaak moeilijk vind om te delen wat er in mij omgaat. Omdat ik eigenlijk, wat, je zegt over too much zijn. Ja. Ehm, mijn gevoelens en emoties zijn vaak... Ik heb altijd het gevoel dat die too much zijn geweest. En dat ik die niet goed durf... Die durf ik niet te delen. En in mijn nummers, in mijn muziek probeer ik dat wel. Probeer ik die drempel eh, voor mezelf eigenlijk lager te maken. Doe je dan vrijer met, met je eigen muziek? En of als je muziek speelt? Ja, veel vrijer dan normaal. Lady Gaga zegt dat ook. Dat ze veel veiliger voelt met haar kunst. Ja, ehm. heel maf iets. En ik heb dat ook, eh, dat ik inderdaad redelijk snel moe word van socializen. Dat is heel lastig. Want als je veel muziek maakt, dan moet je dat, hoort dat er wel echt bij. Niet alleen met de mensen die iets organiseren, maar ook met de mensen die komen luisteren. En dat vind ik ook super mooi. Maar, maar daar, daar kan je inderdaad wel snel moe van worden, ja. En dat is dan ook een reden dat je dan ook je even wil terugtrekken en zegt van, ho even, ik heb ook nog een eigen leven in dat opzicht. Ja, ja precies. Ja. Ehm, nou mensen, de kop is eraf. Eh, we hebben ook eh, even een korte introductie van de, de andere gast, eh, Sophie. Sophie Janna, die straks natuurlijk ook nog te horen is tussen 9 en 10. Maar die doet gezellig ook mee. En ook, dat hebben we net ook kunnen horen. Ehm, ik ga nog even twee nummers draaien. Waaronder dus weer een nummer van Jason, die, die ertussen zit. Maar eerst nog iemand die in de lappenmand zit. Dat is Meis. Want eh, Meis is eh, bezig ook eh, met, met allerlei andere dingen. Dansen, paaldansen, dat doet ze heel erg veel. En ineens kwam het bericht dat ze dus met krukken en de knie helemaal ingepakt is. En dat vond ik zo sneu. En ik denk, ah... Ja, ze, ze, is, op een, een of andere manier heeft ze de knie verdraaid. En dat oh, de, voorlopig net op het moment dat je dus denkt van eindelijk is de covid periode en kan ik weer van alles en nog wat doen, krijg je dit. En daarom draaien we een heel toepasselijk nummer... wat hier past bij zijn antwoord. Want dat is namelijk de zee. Ik ben huis niet bang voor water. Ik weet alleen niet wat eronder zit. Alsof het een of ander monster is alles lijkt onzichtbaar. De diepte zuigt mijn licht op. Heb ik me weer om laten praten? Of loopt het juist zoals het hoort? Als ik stil ben. spoken door mijn hoofd. Of jij er net zo in gelooft. Je spreekt mijn taal niet, toch is er niemand die het zo begrijpt. En ook al zit mijn eigen waanzin, alles in de weg, het schijnt dat als ik stil this moment. Enjoy this moment. Stop trying this moment. Don't lie this moment. This is the moment, take this moment, have this moment, live this. This is the moment, take this moment, have this moment, live this. This is the moment, take this moment, have this moment, live this. This is the moment, take this moment, have this moment, live this. For another moment, for another moment for another moment, for another moment, for another moment, for another moment, for another moment, for another moment. This is the moment for you and me, and this is the moment for me and you, and this is the moment for us. This is the moment for us. This is the moment for you and me And this is the moment for me and you And this is the moment for us This is the moment for us So take this moment, have this moment, live this moment So take this moment, have this moment, live this moment so take this moment, have this moment, live this moment. So take this moment, have this moment, live this moment. Switch this moment and have this moment and switch this moment and have that moment and wish this moment, I have this moment, and switch this moment, I have that moment. Speed it up this little moment, speed it up this little moment, speed it up this little moment, speed it up this little moment, speed it up this little moment, speed it up this little moment, speed it up this little moment, speed it up this little moment. This is the moment. It's a moment for a moment. It's a moment for a moment. It's a moment for a moment and another moment. It's a moment for a moment for a moment and another moment. Breathe this moment, feel this moment, start teasing this moment. You know this moment, enjoy this moment, stop trying this moment. Don't lie this moment. Don't lie this moment. Don't lie this moment. Don't lie this moment. Don't lie this moment. This is the moment, take this moment, I have this moment, live this. This is the moment, take this moment, I have this moment, live this. This is the moment, take this moment, I have this moment, live this. This is the moment, take this moment, I have this moment, live this. For another moment, for another moment, for another moment, for another moment. This is the moment for you and me, and this is the moment for me and you, and this is the moment for us. This is the moment for us. This is the moment for you and me, and this is the moment for me and you, and this is the moment for us. This is the moment for us. So twitch this moment and have this moment and switch this moment and have that moment and. moment and have this moment and switch this moment and have that moment and. up, speed it up, speed it up, speed it up. Speed it up this little moment, bitch. Speed it up this little moment, bitch. Speed it up this little moment, bitch. A Moment for a Moment uh, was dit uh, van Jason Gwen. Um, ja, want uh, we gaan zo dadelijk gaan we iets van hem horen. Maar um, dat doen we nog, nog even niet. Want eerst even over dit nummer. A Moment for a Moment ik heb wel een beetje het idee dat we meer van het moment moeten genieten. En niet eh, te veel naar voren of naar achter moeten kijken waar het al geweest is. Of wat nog komen zal. Het is bijna een Jan Lammericiaanse uitdrukking. Want Jan is een eh, groot filosoof ook eh, in dat opzicht. Hij zegt, gisteren en de toekomst, dat is een illusie. Het gaat om het nu. Ehm, ja, en ik... ik ehm, in het begin vond ik het allemaal zo spannend, wist ik nog. Mm ik wat eerst op de radio mocht. De allereerste keer was met Peter van Vught. Mhm. Eh, van Pride Amsterdam nu. Maar hij was toen bij Amsterdam FM, had hij een programma. En toen had hij een tweede single van mij laten horen. Mhm. En nu natuurlijk bij een paar keer verschillende radiostations... dat het ook gewoon... Ja, dat ik ook gewoon een leuke tijd wil hebben met de mensen ten eerste. Mhm. Eh, maar daarna ook gewoon dat mijn eigen shows... Ja, dat ik als ik die filmpjes terugkijk, dat ze niet allemaal hetzelfde zijn. En eh, misschien ben ik gewoon zo... Ja, een... Ehm, fysieke eh, eh, eh, ja, artiest. Ehm, ja, zeker. Heel, erg, het Ja, ja, oké. Maar dat het, omdat ik natuurlijk ook niet live zing, dus het is gewoon een soort van dragon maar <laughs> dat op mijn eigen muziek aan het dragon Ja, vet. <laughs> Ja. ja. ja. Ehm, dus ja, maar ook wel spannend om straks weer live te zingen hier hoor. Zeker in deze ruimte, in het, weet je, de, de density of the space. Mhm. Mhm. Ehm, en wat jij er natuurlijk straks weer van gaat vinden als ik a cappella deze muziek ga zingen. Misschien is dan weer echt totaal niet eh, wat je verwacht had. Dat je denkt van jeetje. Eh, of misschien juist wel van, oh ja, wel grappig. Maar ik probeer nu ook wat dingen te doen met je dat ik ook niet eerder gedaan heb. Dus, eh. ja, het mag inderdaad dat zodra er iemand bij is... dat je dan, daar, dat je dan weer zo'n stem krijgt van... oh, die vindt er vast zus en zo van. Maar dat, dat, is helemaal niet belangrijk. Ik bedoel, ik snap wel dat je het hebt. Ik zou dat ook hebben. Maar, maar dat mag je loslaten, want dit is nu jouw, jouw show. Ja, Nee, ja. En hopelijk heb je een gast nu dat je voor altijd zou onthouden, eh, ja Dat probeer ik wel, eh, tenminste waar ik speel. Het eh, gaat zeker nog best wel leuke dingen opleveren op YouTube. want ik, <laughs> wij, hebben een, wij hebben een persoon in de persoon van Leon van Nes... En ik weet niet of die toevallig nu zit te kijken. Maar ik denk dat hij nu al aan het nadenken is. Hier een knip, daar een knip, daar een knip. Een beetje plakken. En dan heb ik eh, op een gegeven moment wel een samenvatting. Dat ben je niet. ja, ik denk oh. dat hij daar nu al een beetje over aan het nadenken is. Dus eh, ja, dus ja, eh, dat, dat, plus dat er ook nog gesprekken tussendoor. want het moet ook interessant zijn. Dat heeft hij mij uitgelegd. Ja, het is een, een senior binnen onze gelederen. En hij doet eh, heel veel bij ons op de achtergrond eh, in, dat, in dat opzicht. Maar niet geheel onbelangrijk. Want dat eh, moet ik er wel eventjes bij van melden. Dat hij daarin ook een belangrijke rol speelt. Dus dit, wat we nu aan het doen zijn... zal dus zomaar in een samenvatting terecht kunnen komen. Wat dat er gaat. Dus, ehm, goed, je hebt wat net even uitgelegd. De moment voor a moment. Ehm, ja, maar er zitten heel veel thema's eh, die jij aanroert in jouw muziek van het laatste album wat je in 2021 hebt uitgebracht, toch? Ja, op, 24 eh, december met kerstavond heb ik het... Eh, Had je dat bewust gedaan om 24 december? Jazeker. ja, zeker. Ja? Ik heb hem bewust toen gedropt, omdat ik dat jaar, volgens mij twee jaar daarvoor... Een, ik maak naast muziek elk seizoen eigenlijk een focus op een werkzaam binnen een andere kunstdiscipline. Mhm. Dus wat nu muziek en straks eh, de medium film. Mhm. Maar twee jaar terug deed ik eigenlijk een uh, videoperformance... waar ik mee naar Biennale di Venetië ging. Ja. Eh, maar in Nederland speelde ik hem 28 eh, dagen of 30 dagen op de straten in Arnhem. Mhm. Nee, ik lieg 20 dagen, want dat was eh, de werkdagen maar. Mhm. In de laatste maand van december. Maar ik stond elke dag anderhalf uur in die kou buiten dat stuk te spelen. Omdat ik geen <laughs> geld genoeg had om een ruimte te huren. Ja. Meer, of tenminste, ik kon er niet krijgen of whatever. Of mijn budgeting, eh, of mijn fondsen die niet gehonoreerd waren. Uh, <laughs> meerdere redenen. <laughs> Eh, maar ehm, dus een beetje eigenlijk een liefde. En in die tijd heb ik zeg maar, deze album toen gedropt. Omdat het voor mij... Ja, afsluiting was? Uh, nee, misschien meer gewoon soms memory. Ehm, mm. Ik weet niet of je dat hebt als je een bepaalde geliefde of familie heb ik dat altijd. dat je aan een bepaald moment denkt of een bepaald gerecht. Dat je dan gewoon even weg kan zijn. Mm. En zonder dat het zeg maar Kijk, nu ging ik net weg, maar dat was natuurlijk een performance. Ik ben, probeer zo bewust mogelijk te zijn van wat ik doe. Mhm. Ehm, maar die momenten is, kan soms heel erg eh, onverwacht zijn dat je op het strand bent hier bijvoorbeeld. Mhm. Dat je van, oh, ik heb zijn hand vastgehouden of ik heb haar toen gezoend. Of, ja. Eh, jij vindt dit eh, ook een, een plek, Zandvoort, waar je absoluut jezelf kunt zijn? Ehm, ik vind het prachtig als het een goede verbinding had met Schiphol, mhm. was ik echt vaker gekomen. Oh. Alleen het is zo'n omweg hierheen. ja. Het is echt bijna volgens mij een uur of zo. Ja, goed. je moet, volgens mij moet je eh, via eh, Schiphol, eh, als je over Amsterdam reist, zelfs over Amsterdam Zuid, denk ik, met de, metro, met de metro richting Sloterdijk. En dan, en dan, dan kan je deze kant op komen. Dus voordat het zover is, dan ben je wel weer even een tijdje bezig. Ja. En anders moet je via Hoofddorp. Maar dan moet je weer met een bus. Dus nee, nee. Ik reis niet graag met bussen. Dus het eh, wordt dus echt eh, trein, trein, eh, trein. Als dat niet hoeft, dan ja, treinen of vliegtuigen. Ja. graag. Uh, nu ook iets meer space in vliegtuigen zou ik heel fijn vinden. Ja. Maar ja, dat is ook meestal ook een muzikanten Van, ja, wanneer ben je nou die level om dat jezelf te kunnen permitteren? Ja, ja, Want we moeten zeg maar, op kunstengeld eigenlijk op coach vliegen. Hm. Maar op commercie kan je natuurlijk gewoon wel weer chic vliegen. Dus het is zo'n lastige COVID-23 question that we're having now. Like four years after. How do we, how do we deal with it now? After that we've all been silent. Hm. But I mean, have things really been changing? Or just, you know, it has been adapted to more silence? Hm you know what I mean? Such a difficult conversation. <laughs> het is wel heel erg eh, moeilijk. Maar goed, maar eh, eh, het heeft met het tijdsbeeld waar, waar we straks weer in 2023... en dat dan toch nog ergens over bijvoorbeeld zaken die geweest zijn zoals COVID. Ja. Daar komt het een beetje op neer. Ehm, ik eh, ga nog even één nummer eh, draaien. En dan eh, ga ik je uitnodigen of je die kant op wil gaan om het nummer a cappella te laten horen. Dat het was Get Ready, hè, zei je toch? Ja, Get Ready is de... ja, oké. dus dat... het nummer wat ook op, de, op het album van Jason Gwen staat is Bisexuals. Ah, leuk. Met Bruce uit Antwerpen. Ah, oké. Just sex. in the jukebox, put in another dollar. Sex. Bala, bala, bala, bala. Back of the trunk here, run around the corner. Bus, bus, work it out. Swiss bank full of bra. Bala, bala, bala, bala. Back of the trunk here, run around the corner. Bus, bus, work it out. Swiss bank full of bra. We're going to buy sexuals. We're going to sit down and watch them like animals. We're going to ride sexuals. We amp it up till we find those minerals. We're going to buy sexuals. We're going to sit down and watch them like animals. We're going to ride sexuals. We amp it up till we find those. Whoa, flare talk in this bitch. No, never gonna stop this hit. Oh, I'm the one with the hit. The bruise is your boy, come, come get it. Baby, this thing called sexual tension. If you wanna come, take a ride with me to my old white mansion. Now get my Spanish on caliente. Papi fuego, let's go. Now get my freak on ambiente. I like it hard and slow. I run around and fuck shit up. What's the sound? Sonically, mint green, smoke yeah. Now spell my name like like ABC. Sex to the sexuals. We're having sex with the sexuals. Get down, sex to the sexuals. Just sex, sexuals, sex to the sexuals. We're having sex with the sexuals. Get down with sex to the sexuals. Just sex dollar, dollar, dollar, dollar. In the jukebox, put in another dollar. Bala, bala, bala, bala. Sack of the trunk here, run around the corner. Bus, bus, work it out. Swiss bank full of bras. Loss, loss. Less of a dime is knowing that you pass. Dollar, dollar, dollar, dollar. In the jukebox, put it in another dollar. Bala, bala, bala, bala. Sack of the trunk here, run around the corner. Bus, bus, work it out. Swiss bank full of bras. Loss, loss. Less of a dime is knowing that you are pass. down and watch them like animals. We're going to ride sexuals. We amp it up till we find those minerals. We're going to buy sexuals. We're going to sit down and watch them like animals. We're going to ride sexuals. We amp it up till we find those minerals. Dat was een Bisexuals, was dat eh, van Jason Gwen. Nou, dan gaan we nu een, uh, een a cappella nummer eh, van hem horen. en dat nummer dat, is ook terug te vinden op het album wat hij vorig jaar heeft uitgebracht op kerstavond 2021. Het nummer dat heet Get Ready. Um, Oh my god, Jennifer Hudson! I am Jason Gwen from Amsterdam, and this is my fake American Idol audition for you. I'll be singing a song, Get Ready. It's usually on electronic music, but now uh, I'm singing it a cappella, and actually, it's my first time ever singing a cappella, so I really hope you like it. Um, and it's actually a very uh, sexually, um, how do we say that? Uh, sexually contradicted period. Oh my god! homosexual moratorium. I want you to ride this wave, this momentum. I can make you my walking moratorium. Keep it going, keep it coming, coming, coming. Now we're in and the horsepower is free. I want to make you see, you and me, we can just be an unstoppable moratorium. Break down the glass, please. This is my plea. sanitize, wash your hands, your face, your privates, get ready. <gasps> Born with the virus, patient zero, put your mask on and your gloves out. Tie your shoelace, come out and play, raw. In the nature, baby, what position? 69 fine, get in the dirt, get ready. <gasps> Don't just stand there, stop flirting now, get in the dirt, get dirty. <gasps> What position? 69 fine, get in the dirt, get ready. Don't just stand there, stop flirting now, get in the dirt, get dirty. Dirty? Real fucking. Homosexual moratorium. I will you to ride this wave, this momentum. I can make you my walking moratorium. Keep it going, keep it coming. Two, three, four. Now we are in the horse. Power is free. I want to make you see. You and me, we can just be unstoppable moratorium. Break down the glass, please. This is my plea. This is my plea. This is my plea. This is my plea. Plea. Ja, dat was hem. Eh, Jason Gwen. We gaan eh, nog even een eh, stuk muziek draaien. Dat is deze van Ashanti. En dat nummer dat heet Thuishaven. Ik stap uit de trein, achterste coupé. Daar sta jij te wachten, zonder twijfel ga ik mee. Lopen samen naar de auto, altijd dezelfde plek. Hier bestaat nog geen Felix Go of Check. We rijden door de straten, alles zo bekend. Ik beantwoord al je vragen, krijg meteen weer mijn accent. Sleutel in het slot, dit is voor mij bekend terrein. Oh, wat is het fijn om weer terug te zijn. Dit is de plek waar ik waar ik getogen ben. Mijn thuishaven. Waar herinneringen leven en ik alle wegen ken. Mijn thuishaven. Waar oude vrienden zijn gebleven en ik elk café herken. Mijn thuishaven. Mijn thuishaven. Mijn thuishaven stappen op de fiets, tien minuten naar de stad. Fietsen langs de plek waar ik vroeger altijd zat. Ik proef de zoute lucht, door mijn haren waait de wind. Geen besef van tijd, ik voel me weer een kind. Door naar het terras, lekker aan het strand. Worden langzaam rozig met de voeten in het zand. Net zoals altijd gaat het weer te snel voorbij. Maar oh wat is het fijn om weer terug te zijn. Dit is de plek waar ik geboren waar ik getogen ben. Mijn thuishaven. Waar herinneringen leven en ik alle wegen ken. Mijn thuishaven. Waar oude vrienden zijn gebleven en ik elk café herken. Mijn thuishaven. Mijn thuishaven. Mijn thuishaven. Eh, was uh, Ashanti met uh, Thuishaven. Ja, ik, ik had er eigenlijk even twee nummers <laughs> achter elkaar moeten draaien. Maar dat, dat is er even bij ingeschoten. Ehm, want vanavond, as we speak, is er ook nog een, een vette bluesband bezig hun EP e te releasen. Schuine streep album. De Gummo Kings. En dat nummer dat heet Changes Somehow. En dat speelt zich allemaal af in Patna. I'll be on my way. Sherman getting tired of this game. I gotta get going, y'all. I'll be on my way. I got a little too close to the flame. I need to make Changes Somehow. Eh, we gaan eh, met, eh, met Jason in ieder geval al afsluiten. Want ja... Want Jason, jij wil graag nog bij een van je medefinalisten uit de popprijs van Amsterdam, het Verbond. Daar wil je nog naartoe. ja, klopt ja. ja. Ehm, <laughs> <laughs> dat maakt niet ehm, uit. Maar ehm, nog even voordat we daar... ja, het Verbond speelt vanavond. wat ook in de finale stond van Popprijs van Amsterdam dit mhm. seizoen. Mm eh, super lieve boys. En die spelen om half elf eh, bij de toekomstmuziekvenue ah. in West. In West? Eh, dus ik probeer het nog even te pakken. En dan een soort van een beetje mijn Noord-Hollandse... Um, ja, hoe noem je dat... Um, flashback oh, moment. Oh, oké. Een, beetje, een, beetje, een beetje terug in het gevoel uh, kruipen van, van die finale en een leuke avond en noem maar op. Ja, nu eigenlijk met, jou, met jullie, het is bijna het allemaal gepland. Volgens het lijkt, lijkt het zo met jullie dit en dan, weet als zij spelen dan daar. Dus ehm, ja, ik vind het leuk. Ja. Even over eh, jouw performance net. Heb je alles eruit gehaald wat erin zat? <laughs> Eh, ik hoop het. Ik denk dat ik in een grotere ruimte, als ik maar in een venue sta, ja. uh, uh, beter klink dan dit. Ehm, maar, nou, ik vond het wel. Maar het is ook erg stoffig. Als ik er binnenkwam en zei, mijn neus is je dicht en dit is ook stoffig. Ja. So um, I don't know. Then I would, would, probably sound a bit different. Okay. Okay. Uh, I don't know if it's better, but uh, for sure different. Oh, okay. Puur omdat de density of the space is very. Ja. het, het, heeft eh, te maken met stof of dat het eh, ook... Uh, nou ja, goed. Het, het heeft met alles te maken. Maar ehm, ik vond het sowieso leuk dat je even geweest bent. Dankjewel. Ook voor de hele Zandvoortmiddag. Ja. Um, echt, en volgend jaar? Pride at the Beach weer, 2023. Pride at the Beach eh, lijkt me heel tof om te doen. Eh, ik mhm. wil dat Paul Morris heel graag opvolgen met mijn... Eh, ehm, met, met, mijn interpretatie van wat Pride zou kunnen zijn. Ja. En wat ik ook heel tof vond, dat ik jullie website heb gezien, is Baruch Open Air. Baruch Open Air, dat, is in Rotterdam. Dat, zag er fantastisch uit met hun setups. Ja. Dus als je hen kent, eh, Jason, lijkt me heel leuk om daar te spelen. Ja. Eh, ik wacht nu af op mijn eh, rood roodkapje booking van, van Club uit Nijmegen. maar, en ik heb in het verleden ook bij de Performance Bar in Rotterdam gespeeld. maar lijkt me heel tof. Dat zag echt, echt tof uit. Oké. Dus, ik vond het leuk dat je geweest was. Ja, dankjewel voor je tijd. Ik ben heel benieuwd naar jouw Sofie. Ik ga je online terugkijken. Leuk. Ik beloof nou, het. Ik ga mijn best doen. Of tenminste, ik wil het. Is het een betere <laughs> opmerking dan ik beloof het. Nou, eh, bij deze is de belofte dus eh, gedaan. Ehm, ik sluit af met een eh, nummer van jou. En dat is People of the Future van Jason Bench. future. Straight SSA, shouldn't care, people love future. Rise like a phoenix, fade like a phoenix. Rise like a phoenix, you will fade like a phoenix. When you rise like a phoenix, fade like a phoenix. Rise like a phoenix, you will fade like a phoenix. Rise like a phoenix fade like phoenix Rise like phoenix You will fade like phoenix When you rise like phoenix Fade like phoenix Rise like phoenix You will fade like a phoenix it will break when you don't force it. It will break when you don't try. It will break when you don't force it. It will break when you don't try. It will break when you don't force it. It will break when you don't try. It will break when you don't force it. It will break when you don't try. It will break when you don't force it. It will break when you don't try. It will break when you don't force it. It will break when you don't try. It will break when you don't force it. It will break when you don't try. It will break when you don't force it break when you don't try. zegt zoveel. Je zegt, je zegt, je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel. Je zegt zoveel mooi. Al gestaan Maar ik verwachtte een heel ander getal te zien Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel Je zegt zoveel. Je zegt zoveel, je zegt zoveel. de laatste producties eh, van eh, de Zweefclub. Eh, daarvoor hoorden we People of the Future van Jason Gwen inmiddels alweer vertrokken. Want hij heeft nog meer te doen deze avond. Ehm, ja, we hebben straks nog één muzikant in de aanbieding. Muzikanten, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is uh, want die gaat op 24 september nog een keer haar release show nog een keer doen. En dat in de Fluxus in Zaandam. Dat, daar gaan we het straks ook even over hebben. Ehm, dat is straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog eh, wat eh, klaarstaan tot aan het nieuws eh, van 9 uur. En ook zij gaan een release show doen van een EP. En er komt ook nog een nieuwe single aan.